een Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet denkt erover om de Iraakse Koerden die strijden tegen IS te bewapenen. Minister Koenders gaat daarover met Duitsland overleggen. Nederlandse militairen geven de Koerdische Peshmerga-strijders al een training in Irak. Maar volgens Koenders is dat niet genoeg als je IS wilt verslaan. De Peshmerga's boeken regelmatig succes in hun gevechten met IS. Afgelopen vrijdag heroverden ze de Noord-Iraakse stad Sinjar. Nog niet alle gemeenten hebben op tijd de gegevens van mensen met een persoonsgebonden budget doorgestuurd aan de Sociale Verzekeringsbank. De afspraak was dat gemeenten voor 1 november alle actuele PGB-gegevens naar de SVB zouden sturen, zodat de bank de tijd had om zich voor te bereiden op het nieuwe jaar. Staatssecretaris Van Rijn heeft de Kamer laten weten dat de gegevens van zo'n 22.000 mensen nog niet zijn verzonden. De verzekeringsbank heeft die gegevens nodig om ervoor te zorgen dat alle mensen met een pgb op 1 januari het juiste bedrag krijgen. Visbedrijven gebruiken ontsmettingsmiddelen zodat vis er mooier uitziet en langer houdbaar is. Het gaat daarbij ook om middelen die in Europa verboden zijn, blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. De Voedsel- en Warenautoriteit bevestigt dat er aanwijzingen zijn dat er ontsmettingsmiddelen worden gebruikt en gaat daar volgend jaar op controleren. In Den Haag heeft de politie een einde gemaakt aan de sit-in van medewerkers van de sociale werkvoorziening. De 23 mensen die in het gebouw van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zaten en weigerden eruit te gaan zijn opgepakt. De actievoerders dreigden net zo lang te blijven tot er een nieuwe CAO is. Vanmiddag demonstreerden nog ruim 7000 medewerkers uit de sociale werkvoorziening op het Malieveld. Ook zij eisten meer loon en een nieuwe CAO. Het loon in de sociale werkvoorziening is sinds vijf jaar hetzelfde. Het weer in het noorden nog een enkele bui, maar in het zuiden kan het tot vannacht nog blijven regenen. Het is een graad of 11. Morgen opnieuw regen, maar ook af en toe zon. Door dan tussen de 9 en 10 graden. Dit was het. En... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog altijd files met meer dan 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij knooppunt Eemnes 9 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Amstel 10 kilometer. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg, 11 kilometer. A4 daarna richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude 5 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En verderop richting Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden bij Muidenberg. 7 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging daar nog zo'n drie kwartier. Op de ring van Amsterdam de A10 Tussen knooppunt watergrasmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 8 kilometer.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 tristeza. ik heel zo leuk dat we dan nog een plaatje gaan draaien... met eh, nog 15 seconden op de teller met Billy Idol en Ice Without Dat gaat eh, gewoon niet lukken, denk ik. Eh, zo dadelijk gaan wij weer Alternative FM doen met ooit het predicaat van een band die gekregen heeft.